De staat loopt dan inkomsten mis en minister Bos wil dat minister Eurlings dat compenseert door te bezuinigen op wegen. Eurlings voelt daar niets voor. Ook hogere tarieven per kilometer vindt de minister van Verkeer een slecht idee. Voorlopig staat dus nog niet vast wat automobilisten per gereden kilometer moeten gaan betalen. Naast de regeringspartijen steunt ook de VVD de crisis- en herstelwet. Die moet de bezwaarprocedures rond bouwprojecten flink verkorten. Door de miljarden die voor projecten zijn gereserveerd versneld uit te geven... hoopt het kabinet de economie uit de slop te halen. De oppositiepartijen SP, GroenLinks en D66 vinden dat de crisis wordt misbruikt... om omstreden bouwprojecten er snel door te drukken. In de Pakistanse stad Peshawar zijn bij een aanslag op een kantoor van een inlichtingendienst zeker zeven doden gevallen. Enkele tientallen mensen raakten gewond. Sinds het Pakistanse leger vorige maand een offensief tegen de Taliban begon, wordt de regio rond Peshawar overspoeld door een golf van geweld. De Amerikaanse justitie wil vier moskeeën en een wolkenkrabber onteigenen. De gebouwen staan onder meer in New York en Houston en zijn van een moslimorganisatie uit Iran organisatie zou miljoenen aan huuropbrengsten doorsluizen naar de Iraanse staatsbank. Het is in Amerika verboden om zaken te doen met de bank omdat die het Iraanse atoomprogramma zou financieren. De Verenigde Staten zijn bang dat Teheran werkt aan een kernwapen. Er verdwijnt steeds minder Amazonewoud. Afgelopen jaren werd er nog wel 7000 vierkante kilometer gekapt, maar dat was minder dan in de afgelopen 20 jaar.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 ZFM. ZFM.